Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is commotie ontstaan over een filmpje op internet... van Amerikaanse mariniers in Afghanistan. Op de video is te zien hoe vier militairen urineren... over drie dode Taliban-strijders. Ondertussen maken de mariniers spottende opmerkingen. Volgens een bijschrift waren de vier leden van een team sluipschutters... dat vorig jaar actief was in Afghanistan. Ze zouden in september zijn teruggekeerd naar de VS. Hun identiteit is nog niet achterhaald. Evenmin is duidelijk wie het filmpje heeft gemaakt en wie het op internet heeft gepost. Het Amerikaanse leger heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. In de eerste verklaring van het leger staat dat de gebeurtenissen niet stroken met de geldende normen in het korps. In Mexico zijn in de afgelopen jaren bijna 50.000 mensen omgekomen door drugsgeweld. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Mexicaanse regering. Vorig jaar zijn naar schatting ruim 16.000 mensen omgekomen. Dat is opnieuw meer dan in het jaar ervoor. Wel zegt de regering dat het jaarlijkse dodental aan het stabiliseren is. President Calderon bond in 2006 de strijd aan met de drugskartels in Mexico. Dat heeft in de afgelopen jaren geleid tot de arrestatie van een aantal drugsbazen... maar het veroorzaakte ook een explosie van geweld. In Pakistan zijn 14 militairen in een hinderlaag gedood. Dat gebeurde in de provincie Balochistan, een van de armste provincies van het land konvooi van de militairen werd eerst geraakt door mortiergranaten... en daarna openden de militanten het vuur. Wie er achter de aanslag zit is nog onduidelijk. In Balochistan zijn steeds meer militanten actief die banden hebben met Al-Qaeda... maar er zit ook een gewelddadige afscheidingsbeweging. Het weer vannacht bewolkt, maar droog. De zuidwestenwind trekt aan en wordt matig tot vrij krachtig boven land en hard aan zee. Het wordt niet kouder dan een graad of zes. Overdag gaat het in de loop van de ochtend regenen en dan wordt het ongeveer 9 graden.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 maar er komt ook eh, nieuw materiaal van hem uit, zeer binnenkort. Een cd die als titel zal krijgen Kisses on the Bottom... met daarop vooral oude liedjes... Het zijn dan vooral die oude liedjes die hem eh, destijds geïnspireerd eh, hebben... tot het maken van eh, eigen composities. hij was bijvoorbeeld bijzonder geïnteresseerd in het repertoire van Cole Porter. En toen hij zelf ging componeren, toen ging hij die composities bestuderen. Technisch bestuderen. Kijken hoe de structuur was en meer van dat soort dingen. Nou, dat heeft dan uiteindelijk geleid tot zeer succesvolle eigen pennenvruchten. En meer van Paul McCartney kan je ook zien als je eh, morgenavond... en dan heb ik het alweer over eh, vrijdagavond om half zes... afstemt op Nederland 2. Dan is er een, ja, een soort van documentaire. Good Evening New York is de titel ervan. En hierin zullen eh, oude Beatles-successen te horen zijn. En dat allemaal naar aanleiding van Paul McCartney... die in dat programma centraal zal staan van half zes tot half zeven. Een programma van Omroep Max. Die gaat ook gasseren en popmuziek. En dat is een goede zaak. Welkom bij Tweede Uur de Nacht klinkt anders hier bij de Vader op Radio 1. muziekprogramma van Radio 1, waarbij we zo dadelijk eh, over een half uur weer stilstaan... bij een aantal sterfgevallen van de afgelopen week. De band die je nu gaat horen, dat is een nieuwe band. Ze komen uit Austin en ze noemen zich White Denim. Dit is de single Keys. White Denim. I've got a number of keys, no doors to unlock. There's a hole in my wall that lacks the capacity to shock. I'm nowhere looking at something I ought to be seeing. What started up in my head ended out in my fingers. Now I'm sleepless in bed as the last notes linger in a mystery room That's called winning combination With 14 pairs, ringing 28 days Feeling every cup left in the hands of the safes that stay We're all watching lose it all. Oh, it's your imagery. You got a grip on your hair. You got possibility. You're hoping for less collision in your future. Watching you moving upward, you see yourself out of the cold. You make a cut with your knife. Are you drinking? You never get older when your heart stops beating. That's when you start needing some real help. dan zal die in mei 93 jaar oud worden. De componist van dit hele fraaie nummer, Turn, Turn, Turn... dat is namelijk eh, Piet Seeger. 93 jaar zal hij dan worden. Hij schreef dit in 1959 en de tekst die was gebaseerd op een bijbelboek. In 1965 toen coverde The Birds met een rockarrangement dat Turn, Turn, Turn van Pete Seeger. En het werd destijds een wereldhit. En sinds enige weken kunnen we het op... Ehm, de maandagavond en ook op de zondagavond laat weer terug horen op de televisie. Want Turn, Turn, Turn van de Birds... Dat is het begin van een nieuwe aflevering van de serie Beatrix onder vuur... met in de hoofdrol Willeke van Amelrooy. Dit is Nacht Anders bij de Vader op Radio 1. Flaco Jiménez. y sus labios de coral. A mi linda güerita la quisiera acariciar con muchos, muchos besos y poderla enamorar. Yo quiero a mi güerita por su modo de besar y por nada en este mundo yo la dejaré de amar, güerita mía, eres preciosa yeah por su modo de mirar. Yo quiero a mi güerita por su cuerpo escultural. No hay nada en este mundo que se pueda comparar con sus ojitos tan lindos y sus labios de coral. Güerita mía, eres preciosa, eres bonita, flor de amapola. Güerita mía, eres graciosa Oh. de besar y por nada en esta vida yo la dejaré de amar, güerita mía. Eres preciosa, eres bonita, flor de Jiménez met eh, een zeer fraai weesje Miguelita Coca-Cola. Dit was Alex Winston. Was een aantal maanden geleden voor een optreden in Paradiso. Dat was toen uitverkocht. En redenen voor eh, een nieuw optreden, die zijn er dan sowieso. Want ze komt weer terug naar Paradiso. En dat zal op 3 april plaatsvinden. Alex Winston. Je denkt aan een man maar het is een dame, Alexandra, zo ze officieel. En als je er hoort, dan denk je, kijkt Kate Bush wel. Nou, wie weet, Kate Bush, 2012, Alex Winston heet ze. Locomotive, dat is de titel van het liedje van eh, deze zangeres Alex Winston. En wat ik al zei, 3 april, daar komt ze nogmaals voor een bezoek naar eh, Amsterdam toe. Paradiso, daar zal ze dan optreden. Onlangs was er een optreden van Marieke Jager in het ochtendprogramma van Giel. Op 13 december was dat. Listen to your baby, dat was wat ze daar toen zong. Marieke Jager. I felt like someone else today might be told you was een vrije optreden daarbij. Giel op de vroege ochtend. Marieke Jager zong daar Listen to Your Baby. En ze heeft dat ongetwijfeld, Dat kan me niet anders voorstellen... dat vanavond ook gezongen in het Herenlogement. Logement. Wat klinkt dat chic, het Hera Logement. In uh, eh, Beuzigem, daar had ze namelijk een optreden afgelopen avond. En wil je meer van haar zien, dat kan volgend weekend. Dan treedt ze op in Drachten, de 19e januari zal dat zijn in De Lawei. Dat is de titel van het theater... En eveneens volgende week in Heithuis, de 21ste... in het eh, cultureel centrum De Zaal. Daar kan je Marieke Jager dan nog vinden. Je gaat luisteren naar tweemaal James en Bobby Purify... helemaal. James en Bobby Purify. Ja, dan was duur zo kort dat uh, ik het soort idee had van nou één nummertje, dan doe je in dit geval Robert Dickey wel erg tekort. En Amir Poppet, dat kennen we toch onderhand wel. Het is wel leuk om nog eens een keer terug te horen... maar ik wilde je graag wat anders laten horen van dat duo James en Bobby Purify. En het was dan Do Unto To Me. James en Bobby Fury Purify gedraaid... omdat een van de zangers, Robert Dickey, waar ik het dus over had... 72 eh, jaar is geworden. Hij overleed eh, eind vorig jaar, maar zijn overlijden werd pas afgelopen week bekendgemaakt. En wat je hoorde, dat, eh, die twee songs die stamden dan uit de jaren 60. En Your Puppet, dat was dan die hele grote hit die ze hadden. James Bobby Purify. Dan aandacht voor een dame die erg oud is geworden. 111 jaar, doe maar. Het gaat om uh, Frederica Sagor Maas. Die is in het verleden scenario-schrijfster geweest... in dienst van de Amerikaanse film. En toen ze bijna 100 jaar was, eh, toen is er druk op haar uitgeoefend. Want ze was niet de mens, ze was een tegenstelling zeer eh, goed bij de pinken. Toen is er gevraagd van eh, alle herinneringen die je hebt aan het eh, verleden van Hollywood... laat dat in godsnaam optekenen, want alle levenden zijn er niet meer. Je, ben, je bent nog de enige overlevende die daarvan... ooggetuige is geweest. Nou, dat heeft ze laten optekenen en zodoende is er een heel gedetailleerd verslag van wat er zich allemaal heeft afgespeeld... uit de beginjaren van de Hollywoodfilm. Frederica Maas, zij is ook scenario-schrijfster geweest... was onder andere verantwoordelijk voor het scenario van een film uit 1947... The Shocking Miss Pilgrim. Een film waar ook liedjes in voorkomen van George en Ira Gershwin. Je hoort nu de stemmen van Dick Hames en Judy Garland... met Aren't You Kinda Glad We Did... Oh, it really wasn't my intention to disregard convention. It was just an impulse that had to be obeyed. Beacon Hill behavior we've been scorning, but I'll not go in mourning, though my reputation is blemished, I'm afraid. What's done is done. But wasn't and isn't it fun? Honestly, I thought you wouldn't. Naturally, you thought you couldn't. And probably we shouldn't but aren't you kind of glad we did? Actually, it all was blameless. Of course it was. Nevertheless, they'll call it shameless. I suppose. So the lady shall be nameless. Thank you. But aren't you kind of glad we did? Socially, you'll be an outcast. <gasps> Obviously, we dined alone on your good name there will be doubt cast. With never a sign of any chaperone. No matter how they may construe it, it'll be the wrong way. Whether or not we have to rue it, we will. Whatever made us do it. Say, aren't you kind of glad we did? Honestly, I thought I couldn't. Naturally, I thought I wouldn't. And probably I shouldn't. But aren't you kind of glad we did? Dinner was quite above suspicion milk in the glasses when they'd clink. Listening to a tired musician. But what is it Mrs. Grundy's going to think? That I'm a bounder, a rounder, a cad, a Boston blighter. When speaking of me, she'll be no politer. Oh, let's turn to something brighter. Whatever we did, we're glad we did. Nou, dat zou ik koek als je dat zo hoorde. Je hoorde eh, Aren't You Kind of Glad We Did... met eh, daarin de stemmen van Dick Haynes en eh, Judy Garland. En het liedje dat komt voor in de film The Shocking Miss Pilgrim uit 1946. En die film, daarin maakte Marilyn Monroe haar debuut. Niet dat dat debuut ze wil voorstellen, maar het was toch een debuut. Ze was in die hele film slechts een paar seconden in beeld als figurant. De nacht ging anders bij de Vara op Radio 1. Ik laat je twee keer luisteren naar Matador.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 Een gezelschap dat komt uit uh, California en van oorsprong is het een punkband. Maar goed, in deze nieuwe variatie, Metamorfose, als eh, mariachi-band... zijn ze afgelopen zomer ook geweest op het Lowlands Festival. In de herfst hebben ze nog een optreden gegeven aan Paradiso. En op dit moment eh, zijn ze ver weg van Nederland en van eigen haard en huis. Ze zijn namelijk op tournee in Australië. Mariachi El Bronx, maar ze komen weer terug naar Europa... maar dan weer in hun oude gedaante als punkband, de Bronx. <laughs> Want dat is het oorspronkelijk, een punkband. En in die hoedanigheid zullen ze op 29 april verschijnen... op het Groesrock Festival in Hasselt in België is dat. Vlaams-Limburg, de hoofdstad van eh, Vlaams-Limburg is dat Hasselt. Dan zal de Bronx optreden met ander repertoire dan wat ik je eh, net liet horen. Hoewel, je weet natuurlijk nooit. <laughs> het zeurokkerstusje kan natuurlijk alle kanten met zo. op. De Nacht ging anders bij de Vara op Radio 1... waar je van tijd tot tijd een studiosessie hoort. Het volgende dat komt weer uit het ochtendprogramma van Giel Belen. Daar was op 16 december het optreden van de zangeres Sherry Ann. Ze was er met band en ze zong daar Read My Book... Sherian. in a your throat. You won't hold back, no, you can't say no. Can't help yourself, second nature. Your opinion must be heard. And you don't care if you know it hurts. Noise falls out your mouth, it starts with I. Oh, my bitch is a then no one's home. Says more about you than it does of me. You got your crew that follows you. A breathing energy, hush and brew. So why you shush? Cause everybody knows who you are. And why waste all your energy on being everybody's enemy? If you wanna read my book, just holler at me. Yeah, yeah, yeah. Your opinion, I must be heard. I, I, you don't care if you know it hurts. Noise falls out your mouth, it starts with I hate. Sherry Ann is haar naam. En je hoorde haar met eh, Read My Book. Op de wijze zoals ze dat eh, zeer onlangs... het was de 16 december zong in het ochtendprogramma van uh, Giel Belen. Het volgende uur dan hebben we vanaf ongeveer half vijf... De herhaling van het leukste uitspijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. En ik heb ook nog twee primeurs voor je klaar liggen. Namelijk de allernieuwste single van Van Helen. Ja, dat wordt veteranenrok. <laughs> En van dik hout zaagt man plankenrok. Ik waarschuw maar. En ik heb ook nog de nieuwe single van Jason Mraz voor je. Dat is het komend uur hier eh, in de Nacht Dans bij de Vader op Radio 1. Dit gaat Donald Fagan worden voor Dorald Negens. Dorald met laatste nieuws.